Ze zullen onder meer konvooien met hulpgoederen voor Somalië escorteren. Door de aanwezigheid van de marineschepen wil het kabinet ook de belangen van de koopvaardij veiligstellen. Jaarlijks varen 450 Nederlandse koopvaardijschepen door de Golf van Aden. Volgens de ministers Verhagen en Van Middelkoop hebben de operaties succes. Het aantal gevallen van piraterij is de laatste jaren weliswaar toegenomen, maar het percentage geslaagde kapingen is gedaald. De nachtelijke staking bij bloemenveiling Flora Holland is op de valreep niet doorgegaan. Om middernacht verstreek een ultimatum van de bonden. Maar kort daarvoor werd met de directie van de veiling een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO. Personeel van de veiling in Aalsmeer had gedreigd om middernacht het werk neer te leggen. Volgens de bonden zijn in de CAO alle verslechteringen van tafel. De CAO heeft een looptijd van anderhalf jaar. Over die periode krijgen de werknemers van Flora Holland een loonsverhoging van 2 procent. De kans dat filmregisseur Roman Polanski alsnog in de VS moet terechtstaan voor een oude zedenzaak is groter geworden. Een rechtbank in Californië heeft zijn verzoek om de zaak te laten rusten of om hem desnoods bij verstek te veroordelen afgewezen. De 76-jarige Polanski heeft al maanden huisarrest in zijn villa in Gestaat. Rechters in Zwitserland moeten nu bepalen of hij aan de VS wordt uitgeleverd. Polanski ontvluchtte in 1977 de Verenigde Staten omdat hij vervolgd dreigde te worden voor seksueel misbruik van een meisje van 13. Het slachtoffer, dat nu 46 is, heeft al een paar keer aan de rechter gevraagd af te zien van vervolging, zonder resultaat. Het weer nog, vannacht helder, kans op een paar graden vorst. Overdag veel zon, het wordt 10 graden op de Wadden en 16 in het zuidoosten.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 You've got a right to stop believing there's still a little love left, even so. this far? Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through.